Volgens de FNV wordt zoiets niet gedaan voor zomaar een mededeling. Blokker maakt, net als andere traditionele winkelbedrijven, lastige tijden door. Er zijn geen cijfers van alleen de Blokkerwinkels, maar bij de holding dalen de winst en de omzet. De rechtbank heeft twee verdachte Syriëgangers uit Arnhem vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is dat de twee wilden deelnemen aan de gewapende strijd. De verdachten werden in augustus 2013 in Duitsland opgepakt toen ze op weg waren naar Syrië. Ze hadden onder meer camouflagekleding en bivakmutsen bij zich en hadden afscheidsbrieven achtergelaten. De een zei dat hij als hulpverlener naar Syrië wilde. De ander zei dat hij op weg was naar zijn broer in Turkije. Het Openbaar Ministerie eiste vorige maand twee jaar cel. De luchthaven van Hamburg is grotendeels dicht vanwege een staking van beveiligers. De chaos in de vertrekhal is groot. Er zijn slechts twee controlepoortjes open, melden Duitse media. Veel vluchten zijn geannuleerd en mensen wordt geadviseerd om niet naar de luchthaven te komen. Ook op de luchthavens van Stuttgart en Hannover heeft een deel van de beveiligers het werk neergelegd. Maar er doen lang niet zoveel beveiligers mee als in Hamburg. Air France KLM heeft in januari iets meer passagiers vervoerd, maar heeft er minder aan verdiend. De hoeveelheid vracht die werd vervoerd daalde in januari met 8%. Air France KLM-dochter Transavia deed het stukken beter. De prijsvechter vervoerde bijna 13% meer passagiers dan vorig jaar en de inkomsten stegen met ruim 8%. Het weer bewolkt en vooral in de oostelijke helft van het land af en toe wat regen of motregen. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is de N207 dicht, al aan de Rijn-Hillegom. Tussen Abbenes en Hillegom in beide richtingen. Er is vanochtend een vrachtwagen geschaard.